5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. België is een automobilist ingereden op een groep van 26 kinderen. Een jongen van 12 is daarbij overleden. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een ongeluk. De groep kinderen, leden van de scouting, liep over, over een brug over de Schelde... toen een tegemoetkomende auto op hen inreed. De jongen werd door de klap de rivier ingeslingerd. Zijn lichaam werd een uur later gevonden. Het lijkt erop dat de automobilist in de regen de macht over het stuur heeft verloren. Hij had volgens het Belgische Openbaar Ministerie niet gedronken. Bij een brand in een appartementencomplex in Peking zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Acht mensen raakten gewond. De brand woedde in een complex met goedkope huurwoningen, meldt een Chinees persbureau. De oorzaak van de brand in Peking is nog onbekend. De Argentijnse marine zegt signalen te hebben opgevangen die vermoedelijk afkomstig zijn van de vermiste onderzeeboot San Juan. Binnen een paar uur tijd werd er zeven keer tevergeefs geprobeerd contact te leggen via de satelliettelefoon. Sinds woensdag is er geen contact meer met de onderzeeër. De San Juan heeft 44 opvarenden aan boord. Er is een diplomatieke rel ontstaan over het kantoor van de Palestijnse PLO in Washington. De Amerikaanse regering wil het kantoor sluiten omdat de Palestijnen het internationaal strafhof hebben gevraagd om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden door Israël. Als de sluiting doorgaat bevriezen de Palestijnen naar eigen zeggen alle contacten met de VS. Jerry Adams stopt volgend jaar als leider van de nationalistische partij Sinn Féin uit Noord-Ierland. De 69-jarige Adams is al 34 jaar het gezicht van de partij, die begon als politieke tak van de IRA. Hij speelde een hoofdrol in het vredesproces dat een einde maakte aan de lange strijd tussen de protestanten en katholieken in Noord-Ierland. Het weer op de Wadden waait het hard tot stormachtig. In de rest van het land is er minder wind.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 Cause as long as it is there, I still feel like you're mad. telling me the truth. I know it's just no use, but I can't stay away. myself in I die without you. die without you, die without you, die without you.